Dat heeft bondskanselier Merkel gisteravond besloten... na een meer dan 10 uur durend overleg met de betrokken ministers. Merkels voorganger Schreuder had bepaald dat de kerncentrales in 2020 dicht moeten, maar nu is besloten dat oude kerncentrales in principe acht jaar langer open blijven en nieuwe maximaal 14 jaar langer, afhankelijk van de nieuwe veiligheidsverplichtingen. De energiemaatschappijen moeten vanwege de langere levensduur van de kerncentrales jaarlijks 2,3 miljard euro extra afdragen. Dat geld wordt gebruikt om alternatieve energie te stimuleren. In 2050 moet de helft van de Duitse energie uit alternatieve energiebronnen komen. De Duitse Eerste Kamer, de Bondsraad, kan nog dwars liggen. Die wil inspraak en zou het besluit om de kerncentrales langer open te houden eventueel willen aanvechten bij het constitutionele hof. De zwart-gele coalitie van Merkel heeft geen meerderheid in de bondsraad. De grote Prins prijs gaat dit jaar naar een Algerijnse uitgever. De prijs, waar een bedrag van 100.000 euro aan is verbonden, is bedoeld voor kunstenaars, denkers en culturele organisaties uit onder meer Afrika en Azië. De winnende uitgever Barzak Editions heeft volgens het Prins Klaus Fonds een nieuwe generatie Algerijnse schrijvers kansen gegeven. De uitgeverij werd geopend in het jaar 2000, toen Algerije een gewelddadige periode achter de rug had en veel Algerijnse schrijvers emigreerden. De Prins Klausprijs wordt half december uitgereikt in Amsterdam. Op de US Open is de als vierde geplaatste Andy Murray uitgeschakeld. De door blessures geplaagde Brit verloor in de derde ronde in vier sets van de Zwitser Wawrinka, die als 25ste is geplaatst. In de vierde ronde moet de Zwitser het opnemen tegen de Amerikaan Sam Curry. Het weer, vannacht helder en droog, koelt af naar 7 graden.